uur. Goedenavond, ik ben Stef Bandstra en dit is het nieuws van NWS op 3. Zeven Marokko-supporters uit Rotterdam missen komende zaterdag de WK-kwartfinale. Ze moeten zich dan melden bij de politie omdat ze zich gisteren hebben misdragen... na de winst van hun land op Spanje. Ze gooiden onder meer met zwaar vuurwerk en één agent liep daarbij gehoorschade op. In Amsterdam hebben zeven Marokko-supporters huisarrest gekregen. Zij moeten binnenblijven tijdens en na de wedstrijd. En heb jij een huurhuis in de vrije sector... dan gaat je huur volgend jaar waarschijnlijk niet meer dan 4% omhoog. Woonminister De Jonge komt met een voorstel om de prijzen niet meer met de inflatie mee te laten stijgen. Halen de inflatie halen we eruit en we zetten daar loonontwikkeling voor in de plaats. Omdat ja, als je de loonontwikkeling blijft volgen, dan zorg je ook dat mensen het altijd kunnen blijven betalen. Om de wet op tijd in te voeren moeten de Tweede en de Eerste Kamer er nog voor kerst over stemmen. Met de nieuwe regel wil de jongen vooral huisjesmelkers aanpakken. meerdere railschoppers die voor problemen zorgden bij de Sinterklaas-intocht in Staphorst... hebben zich gemeld bij de politie. Opsporing Verzocht liet vorige week beelden zien van drie mannen... die mogelijk betrokken waren bij het belagen van tegenstanders van Zwarte Piet. Hoeveel mensen zich hebben gemeld bij de politie is niet bekend. En in Barcelona heeft een vliegtuig een noodlanding gemaakt... waarna een groep migranten probeerde het land in te vluchten. Correspondent Rob Zoutberg heeft de details. Ja, bizarre gebeurtenis. Hè? Dit gebeurt afgelopen nacht. Een vlucht onderweg vanuit Casablanca, Marokko, richting Istanbul, Turkije. 228 passagiers aan boord. Nachtvlucht. Daar meldt om half vijf vanmorgen een zwangere vrouw zich bij het cabinepersoneel... met de mededeling, met de mededeling dat ze gaat bevallen. Er wordt dan besloten, er moet een noodlanding komen. En die wordt inderdaad dan uitgevoerd in Barcelona. Er komt medisch personeel dan aan boord van, de, van het toestel eenmaal geland. Ja, dan gebeurt het. 28 passagiers rennen weg, renden die eh, landingsbaan op en eh, ja, rennen alle kanten op. De helft van de groep is opgepakt en de andere helft is nog zoek. De vrouw is ook opgepakt en zij bleek nog lang niet te hoeven bevallen. Krijg je nog het weer, de buien die blijven. Morgen op sommige plekken ook wat natte sneeuw. En het is morgen maximaal een graad of vijf. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat nog zo'n 100 kilometer file in onze regio. Een paar bijzonderheden. Twee rijstroken van de A1 zijn dicht vanuit Amsterdam naar Amersfoort bij Muiden na een ongeluk. De vertraging bij Muiden is een half uur. Op de A4 Amsterdam-Den Haag bij Roelof Arendsveen een kapotte auto. Blokkeert de linkerrijstrook en de vertraging voor het overige verkeer is een half uur. Kapotte vrachtwagen op de A7 vanuit Zaanstad naar Hoorn. Bij Avenhoorn altijd nog 13 kilometer file met 20 minuten vertraging. Alle rijstroken zijn weer vrij. En op de A27 wordt langzaam gereden vanuit Utrecht naar Almere. Bij Huizen 8 kilometer file met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 guess we're just born to run Shoots from the hip, got a fast trigger lip And she'll tear you up just for fun Restless as the wind You can't fence that in But if you can keep up with a cowgirl keep up with a cowgirl. Tough as they come, it's always been in her blood, like the Rio running through her veins. If you're lucky enough, she'll give you her love before she up and rides away. She's got a heart of gold yours to hold if you can keep up with a cowgirl. She's gonna take you on a hell of a ride if you can keep up with a cowgirl. You're gonna wanna hold on for dear life, like a neon town when the sun goes down. She's gonna keep you up all night, might put a little while. David Adam Burns en Keep Up With The Cowgirl. En deze cowgirl heet je weer van harte welkom, want je luistert weer naar de National Radio Show. We zijn er weer twee uur lang country, folk, Amerikanen en bluegrass. De playlist is bomvol, dus gaan we heel snel verder met muziek, want ja, hoe meer platen we kunnen draaien, des te beter. Bluegrass staat dus op het programma. Barbara Joe Cammer is dit en I Can See Clearly Now. I can see van Barbara, Joe Cammer en I Can See Clearly Now. Zoals gebruikelijk beginnen wij in de eerste week van december al rustig aan met wat kerstmuziek te draaien. Kerstmuziek? Kerstmuziek. Wacht even. Ja. Oh, gezellig. Kerstmuziekje. Precies. En ja, zoals ik al zei, de eerste week van december, kerstmuziek. En ik vond deze zo toepasselijk. Het is van Robert Weston, country uit Nederland. En het nummer heet Counting Down to Christmas. Nashville Radio Show. Ho, ho, ho. Merry Christmas. Christmas. hier in de National Radio Show in december. En ik beloof je, erg volgen er nog veel meer. Nu gaan we naar 1978 voor een lekker nummertje van Dolly Parton. Dit is Baby I'm Burning. is het National Show nieuws van week 49. Anja Tucker is binnenkort te zien in de kerstfilm A Nashville Country Christmas. En dit is niet de eerste keer dat je Tanja in een film kunt zien. In 1981 had ze haar acteerdebuut in de film Hard Country. Tanja is erg blij met een rol in de nieuwe film... en meer acteren was al lang een grote wens van haar. Alhoewel het stil is rond Toby Keith, trad hij 8 november op in een bar in Lexington, Lexington, Kentucky, voor een set van een aantal nummers. Toby doet het na zijn ziekte en herstel nog steeds rustig aan, maar is steeds meer in het openbaar te zien. Kelly Clarkson had onlangs wel een heel bijzondere duetpartner in haar show. Ze zong samen met niemand minder dan Dwayne The Rock Johnson. Een nummer van Loretta Lynn. En de fans vonden het te gek. Het blijkt dat The Rock een grote country fan is. Wie had dat gedacht? Op 25 november was het zover. Toen mocht de Bluegrass-formatie de Appalachian Roadshow voor het eerst optreden op het podium van de Grand Old Opry. De band werkte al samen met Dolly Parton en die steekt haar bewondering voor deze band niet onder stoelen of banken. Volgens Dolly is het niet de laatste keer dat er een samenwerking is met deze mannen. En dat was het Nashville Show nieuws van deze week. Tot volgende week. Ah. i caught.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 人着。 lekkere country muziek uit de jaren 70. En daar blijven we nog even. Net hoorde je dus Barbara Fairchild uit 1971 met Call My World. Maar nu gaan we drie jaar verder naar een nummer van Don Williams... wat in 1976 een palingsound kreeg... toen de Volendamse formatie The Cats het nummer ook opnamen. Maar dit is dus het origineel Don Williams en We Should Be Together. I think about you when I don't about your smiling face. I keep trying not to love you, but I love you anyway. We should be together, together. We should be walking side by side together. We should be walking side by side. We should be together, together, keeping each other satisfied. satisfied. 70, Don Williams en We Should Be Together. En ook de wat nieuwere country staan natuurlijk op de playlist, zoals deze van de Brother Phelps. Dit is Anyway the Wind Blows. hang around Met nu country uit Nederland. Meerte had al een hele tijd wat eigen nummers op de plank liggen en bracht ze maar niet uit. Maar daar is verandering in gekomen. Dit was haar eerste single en die heet Footsteps. En ik vind hem heel erg lekker klinken. Lekker traditionele country uit Nederland dus. Nu volkmuziek. Dit jaar bracht Jamestown Revival nog een album uit. En op dat album staat dit nummer Young Man. I walk back down the riverbend road. Gathered up a couple good stones. down to the water went looking for low Wasn't very far from home I saw my face at the water's edge A man with a heavy heart But every now and then he feels so close But every now and then so far Tell me, where did the was a younger man, a little more sure of his ways. Blissful fool didn't understand, hadn't seen enough in his days. Ten years time and a wiser mind sees his world's change. But knowing somehow what I didn't know then, would I still done it the same? Tell me, where did the young man? 2015 bracht TJ Shepard het album Legendary Friends and Country Duets uit. De vaste luisteraar van de show weet inmiddels wel dat ik altijd op zoek ben naar bijzondere duetten. Nou, dit is er weer zo eentje. Ik heb de eerste helft van het duet al verklapt natuurlijk. TJ Shepard. En dit is hem samen met de Oak Ridge Boys en Down on My Knees. I am a man, a simple man, living my life the best I can. I thought that I was free as a dove, but now I need help from above. Got a little old so broken down. I am so lost, but I can't be found. Down on my knees, down on my knees, begging my knees. On my knees. Begging you, please, dear God, for mercy. I've always been, always been the first to see. Shepherd en de Oak Ridge Boys en Down on My Knees. Ik zei het aan het begin van de show al, dit is de eerste week van december. Dat betekent dat er steeds wat vaker count, eh, country, kerstmuziek in de show gaat voorbij komen. En zo ook het Spotlight album, want vanaf nu is elk Spotlight album in de maand december een kerstalbum. Dit is Cheers, It's Christmas van Blake Shelton. Hoe kon het ook anders? Je gaat eerst luisteren naar Two Step Round the Christmas Tree... en daarna een duet samen met zijn moeder Dorothy Shackleford. En dat nummer heet Time for Me to Come Home. We're playing country up in here and we're proud of it. Dit is Nashville Spotlight Album. Oh, oh. look out through my window Something just don't seem right Till I said hello and heard her voice on the other end of the line Now it's Christmas, Christmas I'm hurrying on my way Christmas, Christmas like I'm no jingle bells, just the ringing of the phone. Mama just called and said it's time for me to come home. The pies are in the oven. You can almost taste the air. And it warms my heart to feel her love how much she cares It's funny how going back Can get you back where you belong It's the difference in just a melody And my favorite Christmas song Now it's Christmas, Christmas I'm hurrying on my way Christmas, Christmas a one-horse sleigh. Well, I don't have to hear no jingle bells, just the ringing of the phone. Mama just called and said it's time for you to come home. Mama just called and said it's time for you to come home. eerste twee nummers van ons kerst Spotlight album Cheers It's Christmas van Blake Shelton. En de tweede uur natuurlijk nog twee nummers van dit album. Maar nu tijd voor Americana. In sommige families zijn er meerdere gezinsleden muzikaal. Dat bewijst ook de familie Earl. Na Steve is de zus Stacy en die hoor je nu met Simple Girl. And Eddie did that's what I'll always be. Like the rivers and the woodlands, wild and free. I got a hundred years of down home running through my blood. I was born country, and this country's what I love. I was born country Op 7 november van dit jaar overleed Jeff Cook, violist en medeoprichter van wat mij betreft de grootste countryband alle tijden. Je hoorde Alabama en Born Country. Nu de digitale brievenbus voor een ehm, nummer uit Nieuw-Zeeland. Ze heet Miranda Easton en dit is haar nieuwste single en die heet Somewhere I Can Stay. En daarna de Yonder Mountain String Band en Straight Line. All the storms hit itself. Warm light squeezes through the blinds Nothing on my mind, there's nothing to be worried for For the first time free fall fears have flown away Colors brighter than before For the first time free generations.